uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De Turkse kan die in Turkije vastzat op verdenking van steun betuigen aan terroristen is vrijgelaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat hij nog wel verdacht is en daarom het land niet uit mag. De man uit Harderwijk werd twee weken geleden opgepakt. Hij zat in een voetbalstadion in de buurt van twee spandoeken. Daarop werd steun betuigd aan twee Turkse leraren die waren ontslagen na de poging tot een staatsgreep. Charlie Khan was de enige die hiervoor nog vastzat. Anderen die tegelijk met hem werden opgepakt zijn gisteren al vrijgelaten. Bij rellen na de veroordeling van een Indiase goeroe zijn zeker twaalf mensen omgekomen. De man stond terecht voor verkrachting van twee vrouwelijke volgelingen 15 jaar geleden. Zo'n 200.000 van zijn aanhangers waren naar de rechtszaak gekomen. Toen bekend werd dat de rechtbank hem schuldig achtte, braken rellen uit. De politie en de aanwezige media werden aangevallen en op verschillende plekken werd brand gesticht. Filmdistributeur Dutch Filmworks wil binnenkort het illegaal downloaden van zijn films aanpakken. Iemand die wordt betrapt, betrapt kan een voorstel krijgen tot een schikking. Als iemand niet akkoord gaat, kan het bedrijf een rechtszaak beginnen. Wel moet DFW mogelijk eerst al een keer naar de rechter om achter de adresgegevens te komen. Ziggo en KPN geven die in de meeste gevallen alleen na een gerechtelijk bevel. Een van de leden van de Raad van Commissarissen van Ajax is opgestapt. Theo van Duivenbode vertrekt na vijf jaar omdat hij zich niet kan vinden in het beleid van de club op voetbaltechnisch en zakelijk vlak. Gisteren werd Ajax door het Noorse Rosenborg uitgeschakeld in de laatste voorronde van de Europa League. Voor het eerst in ruim 25 jaar doet Ajax niet mee in een Europees hoofdtoernooi. Het weer dan nog, het is wisselend bewolkt en in het zuiden kans op een regenbui. Het is 22 tot 25 graden. Morgen meer bewolking en wat regen, wel wat warmer met maximaal 27 graden.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 Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Zoeterwoude en Roelevarensveen 6 kilometer. A10 de ring van Amsterdam tussen Oud-Zuid en Schellingwoude alweer 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. Maar de vertraging valt er nog wel mee.